Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De lucht is wat geklaard tussen NSC-leider Pieter Omtzigt en PVV-leider Geert Wilders. Zij zagen elkaar vandaag bij verkenner Ronald Plasterk. Mijn collega Xander van der Wulp legt uit dat het gesprek tussen die twee een stap in de formatie is. Afgelopen week hebben we iedereen vooral verschillen zien benadrukken. Elke partij heeft duidelijk zijn grenzen aangegeven. En vandaag zien we Wilders en Omtzigt naast elkaar staan. Twee politici die weten dat ze voorlopig op elkaar zijn aangewezen. En nu de lucht tussen hen is geklaard. We weten niet precies wat ze daarmee bedoelen. Maar ze gaan in ieder geval voorlopig kijken of er ook overeenkomsten zijn tussen hun partijen. Omzicht houdt de deur naar Wilders dus op een kier. Eerder gaf hij in een brief aan dat hij alleen een regering kan steunen die de rechtsstaat bewaakt, verbinding in de samenleving zoekt en internationale verdragen respecteert. Boris Johnson moet op het matje komen in het Britse parlement. De oud-premier moest uitkomen leggen hoe zijn regering de coronacrisis heeft aangepakt. Sommigen vinden dat er te veel doden zijn gevallen in het VK. Je hoort correspondent Fleur Lansbach. Er zijn zo'n 230.000 mensen overleden aan eh, de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een hoog sterftecijfer, ook als je dat vergelijkt met andere landen in West-Europa. Eh, dat werd later in de pandemie wel enigszins gecompenseerd doordat er er dus een hele snelle verspreiding was van het vaccin in het Verenigd Koninkrijk. Maar Johnson gaf inderdaad wel toe, we hebben fouten gemaakt. En hij heeft bij de verhoren ook excuses aangeboden aan nabestaanden van mensen die doodgingen aan corona. Over de slavenhandel tussen Afrika en Amerika is redelijk wat bekend. Maar van die handel in Azië weten we niet zoveel. Reden voor onderzoekers om info bij elkaar te brengen in een nieuwe database. Daarin zie je op een interactieve kaart wat onder meer de VOC allemaal deed in Azië. Deze historicus vertelt wat er dan opvalt. De ontzettende omvang van die eh, slavenhandel in Azië onder Nederlands bewind. Ik wist het wel, maar als je dan op een kaart ziet dan maakt het eigenlijk nog meer indruk. Die kaart is te vinden op de website van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het weer. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen vroeg kan het dus glad zijn. Morgen wolken, maar ook zon. En het wordt 2 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken gaat het nog moeizaam op de weg in Noord-Holland. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen staat 7 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A10 Noord richting Zaanstad. Daar staat voor Landsmeer 9 kilometer file.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 waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep artiest... mag laten horen en toelichten. such a very long time. Seems like a hundred years have passed. I left my heart down at the pawn shop. I can't afford it anymore. No more. And I'm feeling such a space inside of me. Every time there's someone at the door. I'm not living till I hear you on the line you got the vibe so very fast. Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van het ZFM radioprogramma Fan FM. Het woensdagavond radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer geen gast, maar ik ga u alles vertellen over Jack Bruce. In het eerste uur hebben we vooral eh, muziek gedraaid van Jack Bruce en The Cream. In het tweede uur gaan we wat eh, focussen op zijn eh, solo-LP's, solo-platen en dat doen we door voornamelijk nummers te draaien van het album Jack Bruce Collection Items. Het eerste nummer wat we speelden was Waiting on a Word. En nu gaan we verder met Ships in the Night, a theme for Imaginary Western. Ships in the night, searching for day, beckoning lips so far away, shadows Dream. hiding from light, ships in the night. Sometimes you feel, oh, then again you can't. Morning comes down soon after the dance. Time slowly drowns streets so unreal, needing to be. shining so cold, far beyond pain. riding the waves. Yesterday ships into the haze. Memory slipped, sliding from sight. Ships in the night. Maybe you win, maybe you lose. Future seems like other rules. sirens invite us to begin. Come right on in. Harbors of love, shining so calm, far beyond. leave the city for the forest and further on painted wagon of the morning dusty roads where they have gone sometimes the summer coming home, falling faces by the wayside yes, looked as if they might, that might have known. me pray. Ja, hier hoorden we Jack Bruce toch op een andere manier dan tijdens zijn periode bij The Cream. Meer ingetogener, eh, meer eh, instrumenten, en, maar ook heel mooi. Tijdens zijn solo-carrière heeft hij toch al heel veel met andere mensen eh, meegewerkt en gespeeld. Bijvoorbeeld het eerste nummer van Waiting on a World speelt hij samen met Mackie Riley en Eric Clapton. Ships in the Night speelt hij ook met Eric Clapton, met Pieter Weijen en Stuart Elliott. En het laatste nummer wat we net hoorden, Team for an Imaginary Western, ook eh, Clem Clemson, Bernie Worrell en François Garny. One summer day, she went away. She's gone and left me. She's gone to stay. She's gone. But I don't worry. I'm sitting on top of the old She's young, but I don't worry. I'm sitting on top of a gold. Sitting on top of the world. together naturally. It's got to be a way where we can all be brothers loud and free. I'm gonna take the world, shake the world, walk Ja, we hoorden net Sitting on Top of the World samen met eh, Clem Clemson en Ginger Baker. Ook natuurlijk een van de oude uh, maatjes uit The Cream. Daarna hoorden we Live on Earth, dat hij samenspeelde met Gary Moore en Simon Phillips. En nu gaan we verder met eh, NSU, een live uitvoering. Leuk om te horen dat het live toch heel anders klinkt dan het studio NSU, wat we in het eerste uur draaiden. En daarna draaien we Song. Ja, weer heel twee verschillende kanten van Jack Bruce. Het eerste het live uitvoering van NSU en de tweede folk song. Twee heel verschillende nummers. We gaan door met uh, The Wind Cries Mary, wat hij samen met eh, David Thorne, Miroslav Tadis en Mark Nové doet. En daarna eh, Live Politician, politician met David Tom, Miroslav Tadis en Mark Noves. Natuurlijk ook weer een hele andere uitvoering dan eh, de studioversie die we in, de eerste, die we in het eerste uur lieten horen. bags are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers. in pieces our yesterday life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere naderen alweer bijna het eind van deze eh, fanfm uitzending. Maar ik wil nog zeker eh, het, het, voor mij mooiste nummer van Jack Bruce, Rope Ladder to the Moon, draaien. En als we dan nog tijd hebben, de Child Song. Ik wil ook weer een oproep doen voor, eh, naar alle grote fans van wie dan ook. Laat weten eh, als je ook mee wilt doen aan dit programma. Als je een eh, leuk onderwerp hebt, een eh, leuke artiest of groep. Laat het me weten. Dan gaan we samen een mooi radioprogramma maken over jouw favoriete groep of artiest. Oké. In ieder geval bedankt en tot de volgende aflevering van FanFM. Hier komt Jack Bruce met Rope Ladder to the Moon en Child Song.